Uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. In Arnhem is brand uitgebroken op een boot waar asielzoekers worden opgevangen. De brand ontstond rond twee uur vannacht in de keuken van het schip. De boot is ontruimd, net als een andere opvangboot aan dezelfde kade. Alle mensen zijn veilig aan wal gekomen, zegt een woordvoerder van het COA tegen Omroep Gelderland. Inmiddels is de brand onder controle. Honderden bewoners zijn opgevangen in het stadskantoor. Het is onduidelijk wanneer zij terug de boten op mogen. In de Oekraïnse stad Kharkiv is een tankstation in vlammen opgegaan na een Russische drone-aanval. Ook 14 huizen in de buurt zijn afgebrand. Volgens lokale autoriteiten is er zeker één dodelijk slachtoffer. Even buiten de stad werden ook een ziekenhuis en een restaurant geraakt door Russische drones. Het Duitse bedrijf BASF trekt zich terug uit de Chinese regio Xinjiang. Aanleiding is de kritiek op het bedrijf na een verhaal van onderzoeksjournalisten. Zij ontdekten dat een partnerbedrijf van BASF de Chinese staat helpt met het intimideren van Oeigoeren. Die moslimminderheid wordt zwaar onderdrukt in China. BASF is het grootste chemieconcern ter wereld. Op een Amerikaanse snelweg zijn twee doden gevallen bij een noodlanding van een vliegtuigje. De motoren van het toestel vielen uit en daarom moest de piloot landen op de weg. Daarbij werd een voertuig geraakt. Later vloog het toestel in brand. Tennister Aranska Rus is uitgeschakeld in de kwartfinales van het WTA-toernooi. In het Roemeense Cluj-Napoca verloor ze een partij van ruim drie uur van thuisfavoriete Anna Bogdan. Als Rus de halve finale van het toernooi had gehaald... stond ze voor het eerst in haar carrière in de top 40 van de wereldranglijst. Bij een eindzege had ze zelfs naar de 32e plaats kunnen stijgen. Het weer, regen trekt via het noorden weg. Het blijft grotendeels droog vandaag met af en toe zon. Tussen de 11 en lokaal 14 graden wordt het vanmiddag.